Drie uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Bij invallen in Hengelo en Enschede heeft de politie een grote hoeveelheid wapens gevonden. Daaronder waren automatische wapens en een raketwerper met raketten. De politie vermoedt dat de wapens te maken hebben met een reeks incidenten vorig jaar. In Enschede werd een Turkse kapper overgoten met benzine en in brand gestoken. In de stad werden panden beschoten en in Gronau, net over de grens in Duitsland, was een liquidatiepoging. Bij de invallen in Hengelo en Enschede zijn twee mensen aangehouden. De politie heeft tientallen automobilisten een bekeuring gegeven... omdat ze foto's maakten van een ongeluk op de A58 bij Ettenleur. Gisteren reed er een vrachtauto door de middenvangrail en kwam op zijn zijkant terecht. De rijstroken waren geblokkeerd en auto's moesten er langs de vluchtstrook langs. Volgens de politie maakten zeker 45 bestuurders foto- of filmopnames van het ongeluk bij Ettenleur... en die krijgen nu dus een bekeuring. Gemeente Zaanstad hanteert strenge veiligheidsregels... voor de landelijke Sinterklaasintocht op 17 november. Het gebied waar het evenement plaatsvindt... is alleen via toegangspoorten toegankelijk. Jassen en tassen worden daarbij gecontroleerd. Wie wil demonstreren moet dat uiterlijk 72 uur van tevoren melden... zegt de gemeente op de website. Vorig jaar probeerden anti-Zwarte Piet-betogers... naar de landelijke intocht in Dokkum te gaan. Voorstanders van Zwarte Piet blokkeerden toen de snelweg om hen tegen te houden. Zaanstad is in gesprek met zeker tien organisaties... die dit jaar tijdens de Sinterklaasintocht willen demonstreren. In de eredivisie heeft FC Groningen voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. In Rotterdam was Groningen met 4-2 te sterk voor Excelsior. Door de overwinning is Groningen nu gestegen naar de 17e plaats... ten koste van NAC Breda. Het weer, vannacht kans op mistbanken. In het oosten van het land lichte vorst.